Dit is Martijn Nijhuis met het NMS Journaal. Aan de Mexicaanse westkust veel minder schade aangericht dan vooraf werd gedacht. Er zijn geen meldingen van doden en gewonden. Volgens de president zijn er ruim 3000 huizen getroffen door de orkaan. Ook zei hij dat bij meer dan 200.000 mensen de stroom is uitgevallen. Maar dat meer dan de helft van hen inmiddels weer stroom heeft. De noodtoestand in de getroffen Mexicaanse staten is inmiddels opgeheven. In de parkhaven in Rotterdam is een man om het leven gekomen die in het water was gevallen. Hij werd op de wal gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Volgens de politie is de man waarschijnlijk van de wal in het water gevallen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Duikers van de brandweer hebben hem uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Bij de Tempelberg in Jeruzalem komt 24 uursbewaking bewaking met videocamera's. Die maatregel moet het opgeleide geweld tussen Israëliërs en Palestijnen verminderen. De onrust begon vorige maand bij de Tempelberg, die voor zowel Joden als moslims een heilige plek is. Sindsdien zijn bij verschillende plaatsen ongeveer 50 Palestijnen en 8 Israëliërs omgekomen bij geweld. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Op het wereldkampioenschap in Schotland eindigden ze in de kwalificaties verrassend op de achtste plaats. En dat was precies genoeg om zich te plaatsen voor Rio. In de eredivisie zijn gisteravond vier wedstrijden gespeeld. FC Twente verloor thuis met 1-3 van PSV. Willem II Heerenveen eindigde in 2-2. De Graafschap verloor met 0-1 van Heracles. En ook Roda JC heeft verloren. De wedstrijd tegen Excelsior eindigde in 1-2. Het weer blijft op de meeste plekken droog. Vooral smiddags schijnt de zon. Het wordt een graad of 14.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 106.9 ZFN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 热龙各地。 in slaap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 can't get with you, no, no. You remind me, you remind me of, a girl, of a girl that, that, I, want to once knew. Oh, no, See your face whenever. she put me through. This is why I just can't get with you. freedom. Breathing. We are from Peter, the electric one. Just a shock you see. He left us the sun.